In totaal zijn 16 vrachtwagens met wrakstukken onderweg naar Nederland. Het bedrijf Uber moet stoppen met de goedkope taxidienst Uberpop. Dat heeft een rechter besloten. Bij Uberpop rijden particulieren in hun eigen auto klanten rond voor de helft van de prijs van een taxi. Dat is illegaal taxivervoer, oordeelt de rechter. Naast deze zaak lopen er ook nog strafrechtelijke procedures tegen vier Uberpop-chauffeurs. Vorig jaar hebben ruim 1800 mensen in Nederland zelfmoord gepleegd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nooit eerder was dit cijfer zo hoog. Het aantal zelfdodingen stijgt al zes jaar op rij. Toch is het zelfmoordcijfer relatief laag in vergelijking met andere Europese landen. Netbeheerder Liander moet de komende dagen in Apeldoorn 5 kilometer gasleiding schoonmaken. In Apeldoorn zitten 540 huishoudens nog dagen zonder gas. Het probleem is ontstaan door een breuk in de waterleiding. Die ligt vlak naast de gasleiding, die het begaf door de kracht van het water. De gemeente Apeldoorn heeft kachels rondgebracht in de wijk. Brussel is moeilijk bereikbaar doordat demonstranten de belangrijkste toegangswegen hebben geblokkeerd. Ze protesteren daarmee tegen het regeringsbeleid. Ook vliegveld Zaventem en het treinverkeer rond Brussel worden getroffen door de acties. Volgende week staat een nationale 24-uur staking gepland die het hele land moet platleggen. Het weer in het noorden en langs de westkust buien.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 7 eh, en 8 december, ja, dat is altijd een beetje... Eh, vind ik, vind ik, vind ik dubbele dagen, weet je? Ja. Dat vind ik echt een beetje dubbele dagen, vind ik dat. Eh. Vandaag is het natuurlijk 34 jaar geleden dat John Lennon doodgeschoten werd. Maar ook gisteren, ik dacht dat het 7 december was, is het ook een hele tijd geleden... Ehm, even hoor. Dat is eh, dan 37 eh, jaar, ja. Nee, 47 jaar. Woe, tijd hard hè. 47 jaar dat Otis Redding uh, verongelukte bij een vliegtuigongeluk in de Verenigde Staten. Het zijn altijd van die dagen, die blijven hier dan bij, hè? Gek is dat. Maar goed, eh, we gaan gewoon eh, niet altijd droef doen, hè? Want het is ook, eh, ja, voor sommige, heel veel mensen is een feest, feestmaand. Sinterklaas is het land nog niet uit of de kerstman die staat alweer voor de deur. Ik las een leuke op Facebook en dat was een leuke spreek. Die stond, het is toch wel vaag. Sinterklaas wordt met veel bombarie en veel kabaal ingehaald, maar uitzwaaien homaar. <laughs> ja, dat is wel zo. Als die man 6 december teruggaat naar Spanje, dan kan je hem toch ook wel eens fatsoenlijk uitzwaaien? Dat vind ik wel. Ja, dat wordt nooit gedaan eigenlijk. Gek is dat, hè? Wel bombarie komt hij erin en dan moet hij gewoon maar met stille trom en het, en ik veel, moet hij, moet hij gewoon weer vertrekken. Zo van, eh, eh, eh. Nou, maar uh, is even leuk zeggen van nou, eh, tot ziens, hè, tot volgend jaar. Dat is toch niet bij? Nee. Nou, dat vind ik vaag. Nou, vind ik heel vaag. Nou, voor de is gewoon weer een leuke week. Angela is er nog niet, want die is nog steeds een beetje psychisch. En uh, ah, het wordt wel wat beter. Maar het is nog steeds niet dat je denkt van... tjonge jongen. Nou, beterschap. En uh, verder... Nou ja, je, zit allemaal in, eh, in kerstfeer natuurlijk. Nu gaan we allemaal komen. Je gaat overal weer kerstliedjes horen. Eh, ja. Ah, ik doe er niet zoveel aan hoor. Ik heb een paar leuke, maar ik, ben, er, ik ben er niet zo voor. Maar oké. Ik heb wel een paar leuke gevonden. Ja, ik heb voor vandaag een paar hele leuke gevonden. Dus er komen wel een paar liedjes in de kerstsfeer voorbij, zou ik maar zeggen. hebben natuurlijk 3 in 1 van Otis Redding. Vandaag had ik beloofd vorige week vrijdag, dus ga ik doen. En eh, drie fantastische live opnames straks om kwart over twaalf. Drie fantastische live opnames van Otis Redding. Nog steeds een van de grootste soulzangers ooit. En verder, nou ja, eh, nieuw en oud en eh, door elkaar heen. Gewoon gezellig. Regio nieuws hebben we natuurlijk ook nog. straks, ook oh, straks op het half uur ongeveer, zo rond het half uur, krijgt u voor ons het regennieuws. Nou, ehm, de tune is alweer voorbij. Ik zit alweer veel te lang te kletsen, jongens. Kom nou toch. Eh, we gaan gauw met een plaatje doen. Ja, Jacqueline Govaars. Nou, Glazenhuis staat er. Ik heb het afgelopen zaterdag gezien. Jacqueline Govaars. I saw the pictures on TV. Make more sound. Of the children to live their lives in fear. I sang the peace songs with the hopeful one. The faith is strong, and if we gather around, we can make more. that's melted. I was standing in a valley of rock, up to my belly in an early fog.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 it's wrong was naar Jacqueline Govaars. Het uh, Make More Sound, de hymne van, uh, van uh, Serious Request was dat de Nits. Mountains. Mountains. Ja. Mountains. Mountains. Ja, mountains. Ja. Mountains. Ja, nou weten we wel dat het om bergen gaat. Uh, de Nits was dat met In the Dutch Mountains. Nou, waar zijn die dan? Eh, even kijken. Ja, we gaan, het is tijd voor de 3 in 1. Hè. Het is even door het kwart over 12 en dan gaan we 3 in 1 doen. En uh, ik heb vandaag, had ik vrijdag al beloofd trouwens. Want toen liet ik een heel klein stukje van I've Been Loving You Too Long horen live. Maar toen had ik het al beloofd. Dat we het vandaag helemaal zouden doen. En hij zit natuurlijk in de, in de 3 in 1. Die we vandaag doen van Otis Redding. En eh, dat zijn drie eh, achter elkaar live opnames van het album Otis Redding Live in Europe. Opgenomen in Londen in 1967. En uh, aangezien 1967 en ik, volgens mij was het ook eh, eh, de, de, de, datum was 7 december of 6 december. In daaromtrent kwam autoswenning eh, <clears throat> om het leven tijdens een vliegtuigongeluk in de Verenigde Staten. Ehm, een deel van zijn band ging gewoon met de auto. En die overleefde het dus. En een ander deel van de band die met uh, auto's meevloog... die kwamen dus inderdaad ook om het leven. Ehm, dat was ook in deze periode ongeveer. En we gaan, eh, ik kan me dat nog zo goed herinneren. Ja, ik ben er nog. Dat, je daar, dat ik daar eh, eh, op kantoor zat. Ik werkte toen bij de coöperatie in Haarlem. En, en ik zat op kantoor bij de telefoon. En op een gegeven moment belde de, de toenmalige bassist van de Soulful belde mij op. Dat was Joop de Kleuver. En die belde me op en zei, Ruud, heb je het al gehoord? Ik zei, nee. Hij zegt, auto's is dus overleden. Ik zei, potver. En ik weet nog dat we toen samen een beetje... Want wij waren helemaal gek van auto's in die tijd. Nog steeds trouwens. Ik wel tenminste. En eh, ja, dan zit, je dan, dan zit je dan eh, achter je telefooncentrale. En ja, dan, komen er toch een paar waterlanders. Kwamen er toen. Toen, eh, in 1967. zijn lang geleden al natuurlijk. 47 jaar geleden alweer. En toch, en toch blijft, het, blijft die uh, in de gedachten voortleven, autoswelling. Uh, niet altijd met het mooiste nummer natuurlijk, want zijn bekendste liedje is natuurlijk Sitting on the Dock of the Bay. Prachtig leuk liedje, maar hij heeft zoveel mooier gemaakt. Nou, u gaat hem nu horen, helemaal live, drie nummers achter elkaar. Uh, van het album uh, Otis Redding Live in Europe. En dat is werkelijk fantastisch, daar spat de energie vanaf. Dat klinkt gewoon geweldig. En ik heb dat dus gewoon even als, als drie in één gedaan. Dus daar komt hij. Otis Redding, live in Europe. 3 in 1. 1. a ballad song, a song that's what we call soul. <laughs> and this is a song that we had a pleasure of recording, and it was one of the biggest songs that we recorded in all our days. We had four years of it. I mean, four years? <laughs> and the song goes like, I've been loving you as our affair grows old. I've been loving you about that much too long, and I don't want to stop now. No, this is what you tell her when the after's done. I've been loving you. and I don't want to stop now. No, no, no, and don't make me stop now. in één. song that I want to dedicate to all the miniskirts. You know, the song goes something like this. My favorite. I dig. Oh, she may be weary them young girls, they do get weary wearing that same old miniskirt dress. Yeah, yeah, yeah. But when she gets weary, you try your little tenderness. Yeah, yeah, yeah. Oh, man. Uh-huh. I know she's waiting, Just anticipating the thing that you'll never, never, never possess. No, no, no. But while she's there waiting, try just a little bit of tenderness. That's all you got to do. Now it might be a little bit sentimental, no, but she has her griefs and cares, Yeah, yeah, yeah, yeah. But the soft words they all spoke so gentle. Yeah, yeah, yeah. And it makes it easy. young girls, they don't forget. toch je gedachten weer terug naar die goede oude tijd, hè? Ah! Otis Redding. Prachtige jaren met de Soulful Blues het hier in de tijd. Tussen 1967 en 1972. Geweldige tijd geweest. En dan denk je dan toch weer terug, hè, als je dit hoort. Overigens, als u nog iets van de Zalvo van Blues Quality wilt horen, de cd staat op Spotify. Hè? Dat, eh, live in Hoeve Adrichem, die kunt u gewoon eh, op Spotify eh, beluisteren. Ja ja. ja, ja, die staat er echt op. Echt wel. Ouders running live in Europe was dat. We hoorden een volgens I Can Turn You Loose, I've Been Loving You Too Long en Try A Little Tenderness. I got that Nee, ik zie die denklaak weer keer gaan hoor. Bij dit. <laughs> Op mijn geestesoog. Ja, en over Dane Clark gesproken. En zijn zoon, Alain Clark. die, uh, we hebben er weer een primeur, hè? Ja, daar nou, jaag ik gewoon op. Hè? Af en toe moet je gewoon uh, voor primeurs jagen. Nou, ik denk dat ik er weer één heb. Een prachtige primeur trouwens. Een echte Zandvoortse primeur ook nog. Ja, het is niet te geloven, jongens, maar... Uh, afgelopen vrijdag, uh, heb ik net gehoord, is die, is die officieel uitgekomen. En ik kreeg hem zelf gisteren, zag ik hem staan. Ik denk, hé, hey, wat leuk. En het is helemaal vers van de pers. Hij dampt nog van de perserij, zou ik maar zeggen. Hij is nog warm. Maar uh, Deen en Alain samen, dus vader en zoon, hebben een kerstplaat gemaakt. Ja. Ja. Hebben een kerstplaat gemaakt. En ik heb gisteravond eens een paar keer gehoord. En het is, het is zo mooi. Het is leuk gewoon. Het is hartstikke mooi. Ja. Ja, wat wou ik nou zeggen? Oh ja. Ehm, ik wou dus gewoon zeggen, ze hebben dus gewoon een prachtige kerstplaat gemaakt, die twee. Samen. En die ga ik nu voor u draaien. Maar even applaus ervoor. Ja, dat vind ik wel leuk. Een beetje applaus voor de kerstplaat. Van, uh, van Deen en Alain. Alain en Deen. Maar, ja, een applaus ervoor. Ja, ja, het is klaar.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 I'm going back for Christmas to the place where I felt most at home. samen. Going Back for Christmas heet het. FM. Voor Zandvoort en de regio. en ik vind het een hele leuke kerstplaats. En het is echt Zandvoort natuurlijk. Hè? Ja, twee Zandvoorts bij elkaar. Prachtig arrangement ook. Eh, echt orkest erachter. Dat is, dat is natuurlijk allemaal wel erg mooi. Dat je, geen samples, maar gewoon echt mooi orkest. Mooie strijkers erachter. En zo heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, Alain en Deen. Prachtig. Mooie plaat. Zal hem vaak draaien. Tot na de kerst. Zou ik maar zeggen. Ja, en dan nu het regio nieuws. Ja, ook dat nog een keer. Hè, want dat hebben we natuurlijk ook mee te maken. De decembermaand is begonnen. Overal waar je kijkt zie je verlichte straten en huizen. Voor veel mensen is het een uitdaging om het huis zo uitbundig en kleurrijk mogelijk te versieren. Van lampjes tot vliegende koetsen en elanden. Een prachtig gezicht. Daarom gaat Dichtbij NL dit jaar op zoek naar het mooiste kersthuis van de regio. Heb je je huis versierd? Maak een foto, plaats hem op dichtbij en maak kans op een mooie prijs. Ja, ik vind het allemaal een beetje kitscherig allemaal, maar oké. zijn mensen die het leuk vinden, dus waarom ook niet? Dus plaats een foto van je versierde huis op dichtbij.nl en ehm, dan heb je kans dat je een prijs wint. Nou, leuk is dat toch? Een passant heeft zaterdagochtend het stoffelijk overschot gevonden van een man eh, in het water bij de Lange Herenvest in Haarlem. Zaterdagmorgen rond kwart over elf kreeg de politie melding van een voorbijganger dat er in het water naast de Lange Herenvest onder het bruggetje van de uh, Romolenstraat het levenloze lichaam van een man lag. De politie stelde ter plaatse een forensisch onderzoek in. Gedurende de tijd was de omgeving afgezet. Uit het onderzoek bleek dat er geen sprake was van een misdrijf. Vermoedelijk is de man door een ongeval of onwelwording in het water gevallen. Verder onderzoek zal hier uitsluitsel over moeten geven. De identiteit van het slachtoffer is wel bekend... maar de politie kan deze nog niet vrijgeven in verband met het informeren van eventuele nabestaanden. Een dronken 20-jarige Hoofddorper is zijn rijbewijs kwijtgeraakt... nadat hij zaterdagochtend in alle vroegte tegen de lamp liep... bij een politiecontrole in Heemstede. Hij rijdt rond half vijf op zijn snorfiets over de Heemstedse Dreef. Daar werd hem gesommeerd om aan een blaastest mee te werken. Als beginnend bestuurder overschreed hij het maximum ruim eh, negen 9 maal. Hij moest dan ook meteen zijn rijbewijs inleveren en heeft een proces verbaal gekregen. waarschijnlijk een hele dure cursus moet hij volgen. En dat kost ook niet niks. Ehm, waar, eh, er was trouwens in Beverwijk ook eentje. Een dronken vrouw uit Amsterdam. Die heeft een verkeerslicht eh, uit de grond gereden. Ook bezopen. Ja. Moet je ook niet doen jongens. Beetje dom met drank op achter het stuur. Waar normaal op 5 december wordt ingebroken om spullen af te zetten... waar we allemaal blij van worden... is er afgelopen vrijdag in Zandpoort-Zuid het omgekeerde gebeurd. Als je afgelopen vrijdag 5 december tussen eh, kwart voor 1 en 6 uur... in de buurt van de Dalenlaan in Zandpoort was... ben je misschien wel getuige geweest van een woninginbraak.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 Na een vrije zaterdag en een natte zondag draait het vandaag om buien. Om deze buien kunnen uh, en deze buien kunnen vergezeld gaan van hagel en onweer. Het wordt vanmiddag een graad of 6. Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen. Maar ook nog enkele buien, al neemt de buiigheid wel flink af. En daarbij ook de kans op hagel en onweer. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het noorden tot noordwesten. En de temperatuur daalt naar waarde tussen de 2 en de 4 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in de ochtend is er lokaal nog een bui mogelijk. De matige noordwestenwind draait op de nadering van alweer een volgende storing naar zuidwest en neemt in kracht toe. En de temperatuur stijgt naar een graad of 7. Aanstaande aanstaande tussen 1 en 5 is het weer zover. Uitzending van de vinyljaren top 30. Jo, wat leuk. Kan ik daar ook aan meedoen? U kunt meehelpen deze top 30 samen te stellen door te stemmen. Dat kan via de CFM-app of via www.devinyljaren.webklik.nl Stel uw eigen top 5 samen uit de keuzelijst en verstuur het formulier. De Vinyljaren Top 30. 17 december tussen 1 en 5. Ja, en u heeft nog drie dagen tot, eh, tot en met 10 december 12 uur. 24 uur, duidelijker. Tot en met 10 december, dus tot en met aanstaande woensdag. Kunt u het formuliertje nog inleveren. Dat eh, is heel makkelijk. Ja, oké. And I'm riding down the road in my car, traveling without you, I can still see you sitting there right by my side. With the headlights of the oncoming cars flashing in the windshield. There's a glimmer of everything that I once saw. But new love brings back everything to you All the feelings in your heart come reawakened Like a forest without leaves on its trees standing in the desert like the light that still leaks through when you close the door like the changes in our life that hit so hard that day I couldn't find There's a glimmer of everything good that once came before. Tough love can leave you almost alone, but new love brings back. there's a glimmer of everything good that once came before. There's still a glimmer of everything that I first saw in you. Ja, wat denk je natuurlijk? Ik denk natuurlijk dat dit een kerstplaat is. Nee, dat is niet zo hoor. Nee, nee, dat is niet zo. Het is wel een uh, prachtig nieuw album van Neil Young. En uh, dat album is tweeledig. Er staan namelijk uh, zogenaamde orchestral nummers op, versions op. En vers, stukken met een band. En die rocken gewoon lekker. Maar die stukken zijn gewoon vreselijk mooi. Dat is gewoon een heel mooi orkest erachter. Echt een groot orkest. Um, alweer geen samples, maar gewoon echt orkest. En um, dat album dat heet Storytone. En dat is echt de moeite waard om, eens daar, om daar eens naar te luisteren. Vooral ook vanwege het contrast tussen die, die bandstukken en die orchestralstukken. Uh, het is echt heel mooi. Dit liedje dat heette eh, Glimmer. Neil Young dus. Nieuw album is een paar weken geleden uitgekomen. En uh, het is de moeite waard om daar eens naar te luisteren kunt het onder andere op Spotify vinden. Dus ik zeg dat maar eventjes erbij. Dat mag best. Eh, dus als u dat eh, wil, eens een keer wil beloven. Vooral voor alle Neil Young fans. Het is eh, de moeite waard. Echt wel. Storytone heet het album. Goed. Nou, dan gaan we weer vrolijk verder. met de volgende plaat. Ja. Hoop ik dan. Ja, dat zou nu iets van Queen moeten komen. Hallo Queen. Zouden jullie kunnen beginnen met spelen? Raar hoor. Queen. Eh, eh, zijn ze nou zo dwars dat ze geen zin hebben om te zingen? Zingen vandaag. Kom op jongens, doe nou eens even wat. Hallo, jullie zijn aan de beurt. Eh, nou, even kijken. Kom maar, ja, kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar. Nou, dan niet. Doe je het niet, blijf lekker zitten. Zo, gaan we naar de volgende plaat. Gaan we naar Rod Stewart. Ja, dag Queen, als je niet wil, dan maar niet. Hey, ben er keihard in hoor. Do You Think I'm Sexy? Rod Stewart. om, niet te om te laten liggen. Ja, en nou deed hij het wel. Geweldig gewoon. Queen, those were the days of our lives. Prachtige plaat. En uh, wij gaan zo langzamerhand weer even door naar... Eh, het is alweer bijna 1 uur, jongens. Gaat die tijd toch hard? Verschrikkelijk gewoon. Gaat ontzettend hard die tijd. Dus eh, ga ik, gaan wij u even meenemen naar het weer, het NOS weer en nieuws van 1 uur. Dus ik zou zeggen, tot zo. Aan de andere kant van het weer.